Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Geheime diensten hebben vorig jaar minstens 10 aanslagen voorkomen in Europa. Dat staat in het jaarverslag van de AIVD. Zo werd in Duitsland een aanslag met oud en nieuw vereideld... en kon een aanslag op het Nederlandse consulaat in Istanbul ook op tijd worden gestopt. De inlichting en veiligheidsdienst zegt ook dat jihadisme nog altijd voor de grootste terroristische dreiging zorgt. Tien mensen zijn omgekomen bij een botsing tussen twee helikopters in Maleisië. Ze waren nog met vijf andere toestellen aan het oefenen voor een militaire parade... toen het misging, vertelt correspondent Mustafa Margadi. Op beelden die eh, inmiddels online rondgaan zie je dat twee helikopters plotseling naar rechts afwijken. Eh, en even later lijken de wieken van die twee helikopters met elkaar in contact te komen. Nou ja, zo'n snelheid gaan die daardoor, natuurlijk kapot. Door de ene helikopter in een zwembad terechtkomt en de ander op een stadion. En waardoor het misging, dat weten we nog niet. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely gaat komende zomer naar het EK voetbal. Hij is geselecteerd door de UEFA. Hij is de enige Nederlander in de groep van 18 scheidsrechters voor dat toernooi. En wel gaan er ook vier Nederlanders die kant op. Die worden ingezet als VAR en vier vierde official. Voor Makkeli wordt het zijn tweede EK. De vorige keer floot hij vier duels, waaronder de halve finale tussen Engeland en Denemarken. En dit popicoon is aangeklaagd door haar Fins. Madonna. Drie bezoekers van haar show in Washington dienen vandaag een klacht in... omdat ze vinden dat de zangeres een totaal gebrek aan respect heeft voor haar fans. Haar concert in Washington D.C. op 13 december vorig jaar begon meer dan twee uur te laat. En dat is al meerdere keren tijdens haar tournee voorgekomen, ook hier in Nederland. In de Ziggo Dome was Madonna twee keer anderhalf uur te laat heb ik nog het weer voor je.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 I'm the main now, in and out my own I'm time. pictures out of New Jersey from Courtney B. Telling me about a party up in NYC. And can I make it? Damn right, I'll be on the next flight.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 Most said that I was a failure, but now the same motherfuckers asking me to do. now I'm yelling, I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no. You for real? now that I'm a fly guy and I fly high. Wanna know why? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no stud. Wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the Benz. Icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss. And if Shorty wanna rock, we rockin' the diss. And if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. Wanna fly when I walk, pay attention, see the ice in the gliss. Stir, no they diss, honeys look, no they wish.